Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 Give me a word, you can't. something more It's just around the corner Talk, talk is cheap Give me your word You can keep You can 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar.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 Ze hebben zich in de jaren 60 en 70 op het instituut de La Salle in Bokstel schuldig gemaakt aan misbruik van kinderen met een licht verstandelijke beperking. Drie voormalige groepsleiders hebben verhalen over het misbruik onafhankelijk van elkaar verteld aan de Wereldomroep en NRC Handelsblad. Eerder al zeiden oud-leerlingen van het Blinde Instituut in Graven structureel te zijn misbruikt door negen fraters. In tien jaar zijn er niet zo weinig mensen overleden door griep als dit jaar. Volgens het CBS en het RIVM is het een bijzonder mild griepseizoen geweest. De gewone griep was er niet en tegen de Mexicaanse griep waren veel mensen ingeënt. Volgens het RIVM zijn sinds april vorig jaar officieel 61 griepdoden te betreuren. Alle door de Mexicaanse variant. In een normaal griepseizoen sterven ongeveer 700 mensen. De verdreven president van Kirgizië, Bakiev, is bereid om af te treden. In ruil daarvoor wil hij dat de interimregering zijn veiligheid en die van zijn familie garandeert. De nieuwe machthebbers hieven eerder Bakievs onschendbaarheid op en zeiden dat de president zou worden gearresteerd als hij niet zou aftreden. Bakiev vluchtte vorige week naar het zuiden van het land na een staatsgreep. De politie in het Noord-Brabantse Veldhoven denkt dat met de aanhouding van een groep criminele jongeren zo'n 225 misdrijven zijn opgelost. In totaal zijn 35 mensen aangehouden. De bende zou zich schuldig hebben gemaakt aan brandstichting, diefstal, inbraak, vernieling en vuurwapenbezit. De leden van de groep gingen in wisselende samenstelling op pad. Ze variëren in leeftijd tussen 15 en 44 jaar. De Partij voor de Dieren wil een accijns op vlees van 2 euro per kilo.